5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Scheveningen wordt vanochtend de zoektocht hervat naar de vermiste watersporters. Zeker is dat er nog één persoon wordt vermist, maar mogelijk gaat het ook nog om twee anderen. Gisteravond raakte een groep watersporters met onder meer surfers in de problemen. Twee van hen zijn door de KNRM uit het water gehaald en gereanimeerd, maar konden niet meer worden gered. Vijf anderen wisten zichzelf of met hulp in veiligheid te brengen. Eén van hen ligt nu in het ziekenhuis. Tesla-baas Elon Musk heeft de autofabriek in Californië heropend. Hij gaat ermee in tegen de lokale autoriteiten... die de fabriek vanwege de coronamaatregelen langer dicht wilden houden. Afgelopen weekend dreigde Musk al om de fabriek en het Tesla-hoofdkantoor weg te halen uit Californië. In een reactie zegt het regiobestuur dat Tesla niet kan werken... zonder een goedgekeurd veiligheidsplan. Dat moet nu op korte termijn worden ingediend. Ook zeggen de autoriteiten te hopen dat extra handhavingsmaatregelen voor Tesla niet nodig zijn. In de fabriek werken zo'n 10.000 mensen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt welke 25 zorginstellingen mee mogen doen aan de proef met een bezoekregeling. In elke GGD-regio is een zorgaanbieder geselecteerd. In de verpleeghuizen die meedoen aan de proef mag één bewoner worden bezocht door één vast persoon, maximaal één uur per week, onder strenge hygiënemaatregelen. Als die regeling goed werkt wordt in meer verpleeghuizen bezoek toegestaan. In de West Wing van het Witte Huis, waar president Trump zijn kantoor heeft... moeten medewerkers voortaan verplicht een mondkapje dragen. Volgens de New York Times geldt die nieuwe richtlijn waarschijnlijk niet voor Trump zelf. Vorige week werd het coronavirus bij twee stafleden in het Witte Huis vastgesteld. Inmiddels is in de Verenigde Staten het aantal coronadoden opgelopen tot boven de 80.000, meldt de John Hopkins Universiteit. Ruim 1,3 miljoen Amerikanen zijn besmet met het virus. Het weer. In het noorden is er kans op een bui. In het zuiden kan het afkoelen tot rond het vriespunt.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 for you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. with the hour. Kissing never sour, should be married to the avatar. You my world wonder, libertary blunder. Kiss we call you mother. I remember one time we didn't speak. Now I'm blowing up like a Don Joe peak. Hill figure jeans inside you by the hour. Come on, little ladies, down for bounce. Bounce my bill on top of the hill. Remember one thing, you can't be mine. Remember one thing, you can't be mine. Remember one thing, let's have a big time. Have time. closer to my summer world, glance into the sky. Passenger of every day, sun can make you high. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.